De aanklachten werden gezien als pogingen van Trump om af te rekenen met zijn vijanden. Zo was Comey al jaren kritisch over de president... en was James de aanklager die Trump succesvol vervolgde voor fraude. Het Witte Huis is het niet eens met de beslissing van de rechter... en zegt dat het laatste woord er nog niet over gezegd is. Jan van Zanen mag nog eens zes jaar burgemeester van Den Haag blijven. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Zijn huidige termijn loopt tot 1 juni volgend jaar. De 64-jarige Van Zanen wordt nu voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Vaak is dat een formaliteit. De VS heeft het zogenoemde Cartel de los Soles bestempeld als terroristische organisatie. Aan het hoofd van dat kartel staat volgens de Amerikanen de Venezolaanse president Maduro. Daarvoor is geen bewijs. Bovendien zet de vraag of het kartel van de zonne wel bestaat. De naam verwees in de jaren 90 naar de zonvormige insignes van de hoge militairen in Venezuela... die betrokken zouden zijn bij drugshandel. Een ambtenaar van een gemeente in het zuiden van Duitsland... heeft mogelijk een miljoen euro aan muntgeld gestolen uit parkeermeters. De man was volgens Duitse media aangesteld om de meters te legen en het geld te storten. Hij wordt nu vervolgd voor ruim 700 diefstallen. Zijn vrouw wordt beschuldigd van medeplichtigheid... omdat het geld op een rekening werd gestort waar zij ook bij kon.